van Kamp met het NOS Journaal. NASA heeft bewijs gevonden dat er op Mars niet alleen bevroren water is... maar dat er in de zomer ook stromend water voorkomt. Het gaat om zoutwater dat bevriest bij een lagere temperatuur dan zoetwater. Wetenschappers van NASA baseren hun conclusies op patronen in hellingen op de planeet... die volgens hen een gevolg moeten zijn van water dat over het oppervlak stroomt. Water is een noodzakelijke voorwaarde voor leven. Minister van der Steur zal de Tweede Kamer waarschijnlijk niet vandaag, maar morgen informeren over de gang van zaken rond de publicatie van een foto van Volkert van der Graaf. De Tweede Kamer had tientallen vragen gesteld over de kwestie. Van der Steur moet onder meer duidelijk maken of het ministerie nu wel of niet wist van de afspraken om foto's te laten maken. Van der Steur zei vorige week dat hij er alles aan zou doen om de brief uiterlijk vandaag naar de Kamer te sturen, maar omwille van de zorgvuldigheid zegt hij nu dat het toch later wordt. Een 29-jarige man uit Tilburg moet levenslang de cel in voor de moord op een Belgische makelaar. Zijn mededader, een Tilburgse vrouw van 27, werd door het Hof in Antwerpen veroordeeld tot 28 jaar cel. Beide vonnissen zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie. De twee brachten een 38-jarige slachtoffer in 2011 om het leven tijdens een afspraak om een woning te bezichtigen. Ze staken de man 50 keer met een mes en gingen er vandoor met zijn Rolex-horloge en Range Rover. In Haaksbergen is een monument onthuld ter nagedachtenis aan het ongeluk met een monstertruck. Bij dat ongeluk, vandaag een jaar geleden, reed een truck tijdens een demonstratie in op het publiek. Er kwamen drie mensen om het leven. 28 mensen raakten gewond. monument werd onthuld na toespraken van de burgemeester en nabestaanden. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar vanavond en vannacht lost de bewolking op.